Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn vijf spoormedewerkers om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Turijn. De medewerkers waren bezig met het onderhoud aan het spoor... toen een trein met 160 km per uur op ze afreed. Volgens de Italiaanse omroep RAI werden de slachtoffers honderden meters meegesleept. In de trein zaten geen passagiers. In een flatgebouw in Hengelo-Overijssel heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer hebben er mogelijk meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand woedde op twee verdiepingen. De schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTV Oost zijn zeker twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere bewoners worden elders in de stad opgevangen. De Nederlandse Zorgautoriteit wordt voor de rechter gesleept. Een coalitie van psychiaters, patiënten en burgerrechtenorganisaties... wil dat de toezichthouder stopt met het verzamelen van de gegevens... van ruim 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De Zorgautoriteit verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen... en daarmee wachtlijsten te verkorten. Volgens de patiënten en psychiaters is dat een schending van het recht op privacy en van het beroepsgeheim. Het grootste gevaar voor de Amerikaanse staten Florida en Georgia is geweken. Orkaan Idalia is afgezwakt tot een tropische storm. Zo'n 460.000 mensen zitten zonder stroom en veel gebouwen zijn beschadigd geraakt. Die hevige storm trekt nu door naar South Carolina. Amsterdam heeft de afgelopen jaren niet gehandhaafd op het verbod op groepscontracten bij studentenkamers. Dat heeft NOS op 3 ontdekt. Veel kamerverhuurders gebruiken nog steeds de omstreden contracten om zo meer huur te vragen. Terwijl dat sinds 2020 niet meer mag in Amsterdam. Het weer, vannacht regen en kans op hagel en onweer. In de ochtend eerst wat zon en daarna opnieuw regen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You got the vibe I want. I like the way you talking, the way you smile, The give smile. Only you I want. Every other man you know. See every kingdom go, you know. kind of ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.